zeggen organisaties tegen de radiozender BNR. Vorig jaar viel het nog wel mee, toen hadden ze nog wat spaargeld. Maar inmiddels zijn de potjes in bijvoorbeeld de horeca en de evenementensector behoorlijk leeg. Bedrijven zijn verplicht om vakantiegeld uit te betalen... Als tussenoplossing kunnen ze met hun personeel afspreken dat ze het bedrag in delen storten. Bij een bedevaartsplek op een berg in Israël is het een chaos. Bij een religieus feest zijn 44 mensen omgekomen. Het feest was veel drukker dan verwacht en er brak paniek uit. Mensen werden vertrapt en verdrukt. De politie probeert de berg te ontruimen, maar veel orthodoxe joden willen doorgaan met het feest. De meeste topverdieners in ons land zijn nog steeds mannen, maar er komen wel meer vrouwen bij. Vorig jaar was iets meer dan een kwart van alle Nederlanders met een topinkomen vrouw, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze verdienden bijna zes keer zoveel als de rest van hun personeel. De mensen op de A50 bij het Brabantse Nistelrode moesten vanochtend extra goed opletten. Er werd ineens geremd voor een file. Wat bleek, er liepen een paard en een pony midden op de snelweg. De dieren zijn naar de berm geleid. Waar ze vandaan kwamen weten we niet. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gooit de deuren vandaag open voor 4000 bezoekers. Het is onderdeel van het experiment testen voor toegang. De verzorgers denken dat de beesten wel weer eventjes moeten wennen. Ze hebben al een tijdje geen drukte meer om zich heen gehad. Sommige dieren die, ja, die zijn extra alert als er nu iets gebeurt. Dan zie je ze echt eh, kijken van, hé, hey, er gebeurt wat. En ook wennen voor de medewerkers die de afgelopen dagen in touw waren om alles klaar te maken. Ja, we zijn even die pijlen weer eh, mooi wit aan het maken. Want uh, als ze weer open mogen, dan eh, kunnen we op die manier de, de looprichting aangeven. En dat het weer duidelijk zichtbaar is voor iedereen. Een dierentuinrondje langs de olifanten, apen en eh, zoorn was nogal populair. Alle kaartjes waren binnen 20 minuten uitverkocht. Het weer, veel wolken, soms een bui en dan gaat of 12. Dit weekend droog en iets meer zon. ZFM, verkeersupdate.